Michel Koenen met het NOS-journaal. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Agenten zagen een auto met hoge snelheid rijden en gaven een stopteken, maar de bestuurder ging er vandoor. Bij de achtervolging reed de auto in op een stilstaande politiewagen met agenten. Iets later wist de politie de auto te stoppen. Naast de bestuurder van 15 zaten er nog drie passagiers van 12, 14 en 15 in de auto. Het is niet bekend hoe het met de drie agenten gaat die in de aangereden politieauto zaten. Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland zijn het eens geworden over een vrijhandelsakkoord. Er zijn afspraken gemaakt over het opheffen van heffingen op bepaalde producten... zoals kiwis, honing en witte wijn uit Nieuw-Zeeland... en om kleding en bulldozers uit het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen Britten eenvoudiger in Nieuw-Zeeland gaan werken en omgekeerd de gesprekken tussen de twee landen werden opgestart na de brexit ruim 16 maanden geleden. Groot-Brittannië hoopt door het akkoord toe te kunnen treden tot een handelsblok met landen als Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore en Mexico. Marokko heeft sinds middernacht het luchtruim weer dichtgegooid voor vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Officieel vanwege nieuwe coronavarianten hier en in onze buurlanden. Nou, alleen al de afgelopen week zijn duizenden mensen naar Marokko gevlogen. Buitenlandse Zaken adviseert reizigers die weg willen... zo snel mogelijk een alternatieve route te zoeken. En een bedrijf dat vorige week per ongeluk een minibos bij een basisschool in Nijmegen heeft weggemaaid... gaat de aanleg van een nieuw bos betalen. leerlingen van de school gaan het samen met een architect ontwerpen. Het originele minibos werd twee jaar geleden aangelegd. Er stonden allerlei inheemse planten en bomen tot wel twee meter hoog. Het bos had een slordige 22.000 euro gekost. Het weer nog, vannacht nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten.